Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUW. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal. En de A27 Almere-Utrecht tussen de knooppunten Eemnes en Rijnsweerd. Tot zover de verkeer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 for silk stockings. You're so naughty, kiss my body. A me fuerte. Ay, ay, ay, ay, ay. Uchiku, noche, baby. Laurie Morgan en Sammy Kershaw, I Finally Found Someone. En dan weet ik niet of eh, Laurie Morgan dat bedoelt, of eh, Sammy uh, Kershaw, He Drinks Tequila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 het heeft wel een prachtig liedje opgeleverd. No one lover ever really cared When I've reached out You are my rock in the strength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 sands of time And that big orange ball coming up There's one around my eight to five Four beneath me when I drive circle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 things never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 was cute I didn't feel the need for you anymore I had an iron will So I dropped my guard Then I found I still Had you in my heart 辛苦。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 when mama calls his name trying to catch his feelings Too much pride in me, babe, the words come out wrong But that's okay, cause he still hurts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 En dat is een plaatje in Oklahoma, daar in Amerika. Ze heeft een eh, heel gewoon, een normaal leven geleid als uh, en zangeres voor eh, kleine clubjes en dergelijke. Althans, het staat in haar bio. En in 2001 bracht ze deze single uit, When You Lie Next To Me. En het zou toch zeker nog tot de helft van 2002 duren voordat haar cd eindelijk dan eens een keer uitkwam. De cd die werd toen geproduceerd door niemand minder dan Dan Huff.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 in wagen. De A73 is in beide richtingen afgesloten tussen Vierlingsbeek en Venray Noord. De IMF-top e in Washington heeft niet geleid, de IMF-top e in Washington heeft niet geleid tot concrete nieuwe afspraken over de Europese schuldencrisis. In een persverklaring beloven het IMF e en de eurolanden een krachtige aanpak. Het IMF gaat bekijken welke middelen het nog heeft om de crisis te bestrijden. IMF-topvrouw Lagarde zei dat wat nu in het noodfonds zit verblikt bij de potentiële behoeftes van kwetsbare landen. Op de vergadering van het IMF werden de eurolanden flink onder druk gezet. De Amerikaanse minister van Financiën Keiter waarschuwde voor een run op banken als de Europese Centrale Bank en de eurolanden niet krachtiger optreden. Op Java zijn bij een zelfmoordactie op een kerk 20 mensen gewond geraakt. De dader is om het leven gekomen. Hij liep na een kerkdienst in de stad Solo tussen de kerkgangers naar buiten en blies zichzelf op. 20 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar de meeste zijn alleen licht gewond. Volgende maand wordt in Amerika de oudste nog rijdende auto geveild. De Dion uit 1884 rijdt op steenkool. Hij werd gebouwd in opdracht van Marquise de Dion die er de eerste autorace van Europa meereed Van Parijs naar Versailles en terug. Hij bereikte toen een gemiddelde snelheid van 25 km per uur. Maar de auto kan een topsnelheid van 60 halen. Verwacht wordt dat de auto zo'n 1,8 miljoen euro opbrengt. De burgemeester van Waalwijk heeft de noodverordening afgekondigd. Dat is gebeurd in overleg met de politie die vreest voor ongeregeldheden tussen supporters van RKC en aanhangers van NEC uit Nijmegen. De twee clubs spelen vanmiddag in Waalwijk om half drie tegen elkaar.